We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to grow and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. I love mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to the nearest store. Can you hear it ring?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 René van Brakel met het NOS journaal. Door de brand op rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht moeten omwonenden hun huis uit. Er staan twee wagons in brand, één met ethanol en één met staal. Omdat de brand kan overslaan naar een andere wagon met ethanol is uit voorzorg besloten om de bewoners van zeker tien huizen te evacueren. Ze worden opgevangen in een zadencomplex in Zwijndrecht. De autoriteiten zeggen dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Omwonenden is daarom niet gevraagd ramen en deuren dicht te houden omdat er veel vragen binnenkomen over de brand heeft de gemeente een speciaal telefoonnummer geopend. Dat is 078 63 55 280. Vanwege de rook is de A16 tussen Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht in beide richtingen dicht. De website van de regionale zender RTV Rijnmond is vervangen door een noodpagina. De omroep is rampenzender en kan de stroom bezoekers op de site niet aan. President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saoedi-Arabië. Dat hebben de autoriteiten in het land bevestigd. De president zou zijn toevlucht hebben gezocht in de stad Jeddah aan de Rode Zee. Hij ontsloeg gisterenmiddag zijn hele kabinet en vertrok daarna naar het buitenland. Premier Ghanouchi is de leider van een overgangsregering die nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië en leidde het land met strakke hand. Zijn vertrek volgt op weken van protest van de bevolking, onder meer tegen de onderdrukking en de armoede. Volgens media in het Noord-Afrikaanse land zijn familieleden van de president gearresteerd. Zijn vrouw is bij hem in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse president Obama versoepelt de beperking op reizen naar Cuba. Studenten en leden van kerkgenootschappen mogen daardoor naar het communistische land. Ook mogen vanaf meer luchthavens vluchten naar Cuba worden uitgevoerd. Momenteel kan dat alleen vanaf Miami, Los Angeles en New York. Het weer, het is droog en 6 graden. Overdag vooral in het noorden regenend. wordt dan maximaal 7 tot 11 graden.